9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Russische ziekenhuis dat oppositieleider Navalny behandelt... weigert zijn overplaatsing naar een ander ziekenhuis. Het zou iets beter met hem gaan, maar zijn toestand is volgens de artsen... nog niet stabiel genoeg om hem te laten vertrekken. Volgens een woordvoerder van Navalny zit het Kremlin achter de weigering om hem te laten vertrekken. De tegenstander van Poetin ligt in coma nadat hij volgens zijn omgeving met opzet was vergiftigd. Twee advocaten zijn volgens het AD vorig jaar door de politie gevolgd... omdat ze mogelijk een ontmoeting hadden met de toen voortvluchtige crimineel Taghi. De actie liep op niets uit, maar de advocaten zijn woedend... dat ze tijdens hun werk werden gevolgd. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten vindt het niet kunnen. Het OM zegt dat het mocht omdat Taghi niet de cliënt van de twee was. Ruim 50 anonieme Twitter-accounts hebben sinds het begin van de coronacrisis nepnieuws verspreid over het virus. Deze zogeheten trollen plaatsten berichten waarin onder meer wordt beweerd dat het virus niet dodelijker is dan de griep, dat het in een laboratorium is gekweekt of door het 5G-netwerk is veroorzaakt. Onderzoeksplatform Pointer onderzocht 1,7 miljoen tweets over het coronavirus. Er werden nog eens ruim 500 accounts gevonden waarvan het vermoeden bestaat dat het nepnieuws-accounts zijn. Wie daar achter de trollen zit is nog onduidelijk. Er is tot nu toe via Giro 555 bijna 13 miljoen euro opgehaald... voor de slachtoffers van de grote explosie in de haven van Beirut. Sinds de landelijke actiedag van vorige week kwam er nog ongeveer anderhalf miljoen bij. Van het geld worden onder meer huizen opgeknapt... en lespakketten voor schoolkinderen samengesteld. Het weer in het zuidoosten en oosten wat regen en motregen.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 And it sounds just like a song. so innocent smile when the bed is burning around my head. When a war breaks out, it'll be no surprise. Your unforgettable smile, your unforgettable. something's wrong name Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I make recommend no my banana. Your mama say it hasta mañana, so me do I so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know see that, so me do it. so me do it, so me do it, so me do it. I tell me say me banana sweet. Them say the length and size them With it, crew, drop. Thank you.